Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer behoorlijk onrustig in meerdere steden in Oekraïne. Onder meer in de hoofdstad Kiev ging het luchtalarm af... en waren er, waren er meerdere ontploffingen te horen. Deze defensiedeskundige denkt dat het te maken heeft met de Oekraïense voorbereidingen van een nieuwe serie aanvallen. Als je dat kunt verstoren, kun je het offensief ook voor een gedeelte tegengaan of vertragen. En als je de Oekraïnse luchtafweer aanvalt, dan heb je als Russische luchtmacht mogelijk meer vrijheid van handelen om dat offensief als het komt ook echt tegen te gaan vanuit de lucht. Dus mogelijk dat we dat nu zien. Het is niet duidelijk of bij de Russische aanvallen dingen zijn geraakt of dat er slachtoffers zijn gevallen. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terreurorganisatie Islam islamitische staat gedood. Het gebeurde bij een operatie in buurland Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. Het gaat om een man die sinds november de leider was van IS. Een grote illegale reef bij het Belgische plaatsje Sint-Truiden lijkt voorbij. Volgens de gouverneur van de regio heeft de politie ervoor gekozen om het einde af te wachten. Ik begrijp dat heel wat mensen op voorhand zeggen sla erop, klop erop enzovoort. Maar in het verleden is al heel dikwijls gebleken dat dat helemaal geen goede tactiek is. Dat is alleen maar het verergeren van het leed. Op het drukste moment waren afgelopen weekend dik 10.000 mensen aan het knallen in het natuurgebied. Vanmorgen waren er nog zo'n 100 van over. En wie fan is van vliegtuigen kan vanaf vandaag zijn slag slaan. Defensie zet er namelijk eentje te koop. Maar of je er nou echt blij mee moet zijn, is maar de vraag. Het ding heeft een slechte reputatie, zegt deze luchtvaartdeskundige. Hij is heel erg oud en heel veel gebreken. Ze noemen hem ook de pechkist. Zo, zo noemden ze hem eigenlijk al toen ze hem kochten. Minister Kok, of minister Kok, eh, toen hij nog premier was, 97, die stond ermee vast. Eh, in 97 al, in Egypte. En Helaas nog Bobke Hoekstra, die kon niet naar, eh, even kijken, Roemenië. Dus dan moesten ze voor 80 miljoen voor twee dagen een dure jet huren. En goedkoop is hij ook niet. Het vliegtuig kost waarschijnlijk meer dan 3,5 miljoen euro. Het weer dan nog, vanmorgen wat sluierbewolking. Af en toe laat de zon zich zien. In de middagland inwaarts kans op een pittige bui. Het wordt tussen de 14 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 me Op het moment dat we de dekens onderkopen zitplaats had gevonden I will say I told you so. No more in the works, the Your face rubbed in the dirt and true for everyone. But believe me, if it happens again, I'm leaving stays the same. I'm gone. When compromise is the sign that you sing, it's going on too long. If it happens again. couldn't stop it, so I let it be. I couldn't stop it, so I let it op 106.9 FM. I'd give my life for you.